Gedacht zou worden aan een regering onder leiding van vicepresident Suleiman met steun van het leger. Op het Tragierplein was het vannacht rustig. Vandaag worden er weer massale demonstraties verwacht na het vrijdaggebed. Demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van vertrek voor Mubarak. De NS heeft vanwege de storm de dienstregeling in de kop van Noord-Holland aangepast. De dienstregeling daar is losgekoppeld van de rest van het land. In het noordwesten zijn er windstoten van soms wel 90 km per uur. Daardoor kunnen er omgewaarde bomen en takken op de rails terechtkomen. Het kan tot vertragingen leiden en de NS wil voorkomen dat die doorwerken naar de rest van het land. Reizigers die naar de kop van Noord-Holland moeten... zullen nu een extra overstap moeten maken in Amsterdam. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende 20 jaar tot ongeveer een miljoen, voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. Volgens het SCP zijn er onder de toekomstige bejaarden steeds meer opgeleide en die redden zich doorgaans beter dan mensen met minder scholing. Voor de kust van Nieuw-Zeeland zijn ruim 80 grienden gestrand. Een grote groep vrijwilligers heeft geprobeerd de dieren terug te krijgen in het water, maar dat is niet gelukt. Morgenochtend, als het tij weer rustig is, wordt er een nieuwe poging gedaan. Ondertussen proberen de vrijwilligers de dieren koel te houden. Het is nog onduidelijk of dat genoeg is om de grienden in leven te houden. Volgens sommige berichten zijn er inmiddels tien dood gegaan. Op de kusten van Nieuw-Zeeland spoelen geregeld grienden en walvissen aan. Het weer, er staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind en er komen zware windstoten voor.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 Just wearing suntan lotion. This is how we spend each day, May, June, and July. Sunning in our birthday suit eating that forbidden fruit. It's like perpetual motion. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Mama lies underneath the apple tree. Underneath the apple tree, we can snooze so peacefully and hear the bluebirds singing. We can hear the mockingbird's trading eights. If the radiation's warm, we can turn the sprinklers on and we can run right through them. We drink tea instead of wine. we shoot up with summertime. Carmen McRae in het nummer Underneath the Apple Tree. Op 13 januari, jongsleden, is op de dag dat hij 77 geworden is... de Haarlemse trompetist Kaart overleden. Voor de mensen in deze streek alleen maar bekend onder de naam D of Deetje, ehm, bekend, beroemd trompetist mag ik zeggen. Eh, in de Dutch is Band gespeeld en eh, met heel veel anderen. En ehm, is ook heel bekend geworden natuurlijk ook in de, de regio... waar hij als uitermate vriendelijk en amabele medemuzikant bekend stond. Om eh, iets van hem te laten horen heb ik een stukje gevonden van een, eh, een cd die in 1998 is opgenomen. En daar is hij te horen in een stuk waar Simon Planting op de bas hem begeleidt en Harry Sombroek op de gitaar. As times go by. Descartes in het nummer As Times Goes By. Hij is eh, begraven in, in eh, traditie, zoals hij ook graag wilde. Dat wil zeggen in New Orleans-stijl, waar muzikale vrienden hem naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid. Als je veel naar jazzfestivals gaat en uh, eh, verspreid over de wereld, laat ik zeggen voorlopig... Oh, <laughs> over de wereld, over Europa en in ons land... dan kom je hele bijzondere dingen tegen. Op een eh, festival in Denemarken kwam ik op enig moment een Deense band tegen... die zich had toegelegd op eh, calypso-achtige improvisatiemuziek. De, eh, de band die heet de Original Danish Polcalypso Orchestra... En die, die spelen heel mooi in de stijl. En dat ga ik nu laten horen in een eh, nummer met een traditioneel ritme. Waarbij eh, de hele mooie klarinet solo is. Parfumere de Zult. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Bennett, I Can't Believe. En dan gaan we nu naar Nederlands talent Wouter Hamel. Keep your picture by my side. No more secrets left to hide. Let's escape, let's do it soon. We'll run petit rien qui me venait de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous Moi, je veux pour rien was eh, Stacy Kent met een nummer van Serge Gainsbourg, Septirien. En dan gaan we nu naar een kwartet. Stengets, Tempus Fugit. Vaughan was the Count Basie Orchestra. Een vorm van eh, breed gedragen eh, jazzmuziek, zo'n big band. Dat is een schril contrast met een van de voorlopers van de jazz, de ragtime. De ragtime eh, wordt door de puristen niet beschouwd als jazzmuziek, maar wel absoluut als de voorloper daarvan. Als de muziekvorm waaruit de jazz eh, verder ontwikkeld is. En een voorbeeld daarvan is de Stomptime Rack, gespeeld door David Zimmerman op piano. Thank you. Het was Jimmy McGriff, onmiskenbaar op het orgel, met het nummer Girl Talk. We hebben nog een, Jazz eh, geen jazzwals gehad vandaag. Het sluit Hampton Octet gaat vertolken, toepasselijk voor deze dag, Sister Salvation.